11 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Franse president Macron heeft tijdens een bezoek aan de Duitse stad Aken... hard uitgehaald naar Duitsland. Hij vindt dat Duitsland af moet van de angst voor fiscale samenwerking in de eurozone. Alleen dan kan het land een leidende rol spelen binnen de EU, zegt Macron. De Fransen en Duitsers zijn het eens over bijvoorbeeld migratie, defensie en veiligheid binnen de EU... maar op het gebied van economie en financiën zijn ze dus niet eens. De Catalaanse separatistenleider Puigdemont heeft opnieuw een opvolger aangewezen. Hij schrijft politicus Kim Torra naar voren. Catalonië zit al sinds het mislukte onafhankelijkheidsreferendum in oktober zonder regio-president. Puigdemont is zelf niet meer beschikbaar omdat hij naar het buitenland is gevlucht. Als er niet voor 22 mei een nieuwe regio-president is, dan komen er nieuwe verkiezingen. Steeds vaker zijn scholen, leerlingen en docenten doelwit van aanvallen. Dat meldt een organisatie voor de bescherming van internationaal onderwijs. Tussen 2013 en vorig jaar waren er bijna 13.000 aanvallen... waarbij zeker 21.000 mensen omkwamen of gewond raakten. Vooral in Jemen. Zometeen wordt bekend of zanger Whalen door is naar de finale van het Eurovisie Songfestival. Zijn nummer Outlaw in hem leverde positieve reacties op. Commentator Jan Smit noemt het optreden ijzersterk. Van de 18 landen die vanavond voorbij kwamen... mogen er 10 door naar de finale van komende zaterdag. Grote favorieten zijn Noorwegen, Zweden en Moldavië. In de play-offs voor een plek in de eredivisie... hebben Almere City en Rode JC gelijk gespeeld. Het bleef 0-0 in Almere. Zondag is de return in Kerkrade. Eerder vandaag versloeg Emmen NEC met 4-0. Sparta won met 2-1 bij Dordrecht en Telstar de Graafschap eindigde in 3-2.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 We gaan eh, nog een uurtje luisteren naar New Age muziek. En we beginnen met eh, Jim Ottaway, een goede bekende uit eh, Australië. Helemaal aan de andere kant van de wereld heeft Jim het nieuwe album gemaakt. En dat is ja, zijn zoveelste zou ik bijna willen zeggen. Yesterday Passing. Een nou, en dat is een eh, heel fraai werkje gemaakt. Eh, Jim die doet het erg goed in de internationale New Age muziekwereld. Daar eh, heeft een hoge oog gescoord, genomineerd geweest. Dus voor allerlei awards. Ja, daar zijn ze nogal gek op, met name in Amerika. Awards. ik geef er zelf helemaal niks om. Maar ja, goed, voor radio-dj's zijn er ook geen... Ja, ja, zijn er wel awards, geloof ik. Nou ja, maakt niet uit. Uh, wij gaan in ieder geval luisteren naar Jim Ottaway met eh, Yesterday Passing. This is Nick Farr, and you're listening to my new album, Between Then and Now, on Peaceful Radio. Hello, this is Mark Oppenlander from the music group One Alternative, one of the artists on Radio Peaceful. If you'd like to know more about my group, please visit our website at www.onealternative.com. This is pianist Lauren Everts, and you are listening to Peaceful Radio. This is Matthew Mayer, and you are listening to The Peaceful Radio Show. This is Heart Dance Records artist Michelle Qureshi, and you are listening to Peaceful Radio.